Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt er toch op dat de gaskraan in Groningen snel dicht gaat. De Tweede Kamer was al voor, maar een deel van de Eerste Kamer kreeg gisteren ineens twijfels. Meerdere partijen wilden de stemming over het Groningse gas uitstellen. Zij willen eerst zeker weten dat er in de toekomst voldoende gas is in ons land. Groningers in het aardbevingsgebied baalden als een stekker. Nee, ik begrijp het niet. Eh, het is toch duidelijk wat hier allemaal aan de hand is. En eh, de Tweede Kamer heeft het al besloten ook. Dus eh, waarom zou de Eerste Kamer daar dan nog over twijfelen? Ik, begrijp, ik heb er totaal geen begrip voor. En we blijven met de, met de problemen zitten. Wat doet zo'n beslissing nou met de mensen hier in Groningen? Die worden weer onrustiger. We worden weer onrustiger met elkaar. Het begint weer. Ja, een van de twijfelende partijen was de BBB. Partijleider Caroline van der Plas zegt dat ze met haar partijgenoten in de Eerste Kamer heeft gepraat... en dat die binnenkort voor het sluiten van de gaskraan zullen stemmen gefeliciteerd, de NAVO bestaat vandaag 75 jaar. Daarom komen in Brussel alle buitenlandministers samen. Correspondent Tijn Sade is ook op de verjaardag... en denkt dat het veel over Mark Rutte zal gaan. Die wil de nieuwe baas worden. Het staat natuurlijk niet officieel op de agenda, maar heel simpel. 28 van die 32 landen zijn nu voor Rutte. En van die vier landen die nog twijfelen... heeft eh, Rutte vooral moeite met de Hongaarse premier. Die ligt nog dwars. Ja, je ziet Rutte overal opduiken. Hij was eh, deze week nog in Litouwen on tour om daar steun te halen hou zijn reisschema de komende dagen goed in de gaten. Het zou me niet verbazen als hij opduikt in de Hongaarse hoofdstad Budapest. Op de NAVO-verjaardag vandaag niet alleen maar feestelijkheden op die agenda. Het gaat ook over de oorlog in Oekraïne en de vraag wat de NAVO-landen kunnen doen om de Russische opmars tegen te gaan. En een nachtmerrie voor fatbikers. Een bedrijf uit Roosendaal heeft nu een rollenbank gemaakt... die kan testen of elektrische fietsen zijn opgevoerd. Nou, deze gaat precies netjes 25 km per uur. Eh, maar hij is al, al, volop in gebruik. Dus wij leveren ongeveer 10 tot 15 rollenbanken per week. En die gaan daar eigenlijk gelijk gezet.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 Ik heet je van harte welkom en wens je veel luisterplezier. Enkele weken terug draaide ik songs die over de lente gingen. Vogels en bloemen staan voor mij centraal voor dat lentegevoel. S'morgens wakker worden met het gezang van de merels en andere vogels is voor mij nog steeds ultiem genieten. Vogels Vliegen van Drukwerk is bekend om de vrolijke melodie en de eenvoudige maar aanstekelijke tekst. toen ik eruit kwam was het lente nu is het winter en wil weer terug. Maar als je eenmaal uit je ei bent, is de schaal voor altijd stuk. Oh, de wereld valt me tegen. Ik heb het nog nooit zo koud gehad. Ik had altijd volop eten. En het was warm waar ik zat. Vogels vliegen, vogels vliegen. Vogels vliegen door de lucht. Vogels vliegen, vogels vliegen. Waarom moeder, ik wil terug. de vogels vliegen, doen of ze vrij zijn in de lucht. Maar mij kunnen ze niet bedriegen, ze zijn voortdurend op de vlucht. Waar ik weer in mijn nest lag, waar het veilig was en warm. Ik wil terug naar waar het best was, naar Maar oh moeder, voelt zich gevangen en verlangt ernaar om te bevrijden, gesymboliseerd door het beeld van vogels die door de lucht vliegen. Het refrein benadrukt het idee om problemen achter te laten en een gevoel van gewichtloosheid te ervaren. We'll be birds flying free holding on in the mystery, Coldplay. Play is een programma boordevol afwisseling. Dit was Anne Murray's eerste hit. Ze begon met opnemen toen de producer van een show die haar als zangeres afwees... haar twee jaar later een kans gaf. Ze werd een zeer populaire pop-country crossover artiest. Beneath snow snowy metal colder unmown grass lies waiting for its coat to turn to green.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 The one I love forever is untrue, and if I could, you know that I would fly away with you. The breeze along the river seems to say that he'll only break my heart again should I decide to stay.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 The one I love for. Dit is een tv-item, maar ook met alleen het verhaal valt er genoeg te lachen. Hilarisch gewoon, wat een gekkigheid. Kunnen jullie vogels nadoen? Ja, eigenlijk, ja. ja. Eh, zijn er drie die ik... Eh, moet ik het doen? Ja. Oké, wacht. Ik, ik moet zal... raden? Of, eh, Raden. Ah, raden, ja, oké. Ja, dus ik ga beginnen met een makkelijke, hè? Ja. Ja. Dat Uilzeker? ja, ik ken niks. Iemand? is dat een duif, hè, of niet? Een duif, ja. Een duif. ah ja, ja. goed. De tweede, ja, die is iets moeilijker, hè. Um. Ja, is dat ook een duif? Uh. Nee. Uil? Nee. Dat is een papegaai die een duif nadoet. Ja? Je moet dat derde geluid nog komen. Ja, Maar dat is de moeilijkste, hè? Ja. Dat hier komt de derde, wacht hoor. Uh... Nee, sorry. Wacht, wacht, wacht. Dat is een duif, Oh. <laughs> nee, dat is, de, dat is de koekoek, maar daar ah. ben ik zelf nog niet heel tevreden ah. Omdat ik vind dat hij nog iets te veel op een duif. Ja. Let op, Jerry Reed's vertolkingen van Willie Nelson en George Jones. Dat doet hij in de song The Bird. There's that boy, I'd know him anywhere. Well, sir, my throat was dry and it was getting late, and I was at this bar on an interstate when this dude with a bird on his shoulder come walking through the door he proceeded to tell me the wildest thing. He said, Son, this bird can sing like no other bird you ever heard before. I looked at the nut. I said, Oh, really? He turned to the bird and he said, Do old Willie. When the bird started singing, well, I nearly fell in the floor. Whiskey River, take my mind. Don't let her memory torture me. Are you listening to that? Whiskey River, don't run dry. Wait a minute you're all I've got to take care of me. Huh? How does he do that? Well, I thought to myself, what a heck of a thing a man would get rich making that bird sing. And this wild idea started coming on. Besides, I'm sitting here with two weeks' pay. Probably blowing on beer anyway. He said, wait till you hear this bird sing like George Jones. He stopped loving her. They, huh? they placed a wreath upon his door. You gotta be kidding. And soon they'll carry him away. He stopped loving her again. What have you got in there? That's incredible. That beats all I've ever heard of. I said, okay, that does it, sir. I want to buy that bird. Take $500, take them off your hands. Well, he thought for a while. Then he said, all right. Then he handed me the bird. Then he said good night, but I noticed he was really counting my money as out the door he ran. Well, I done thought I'd found rainbows in. Money just be pouring in. When suddenly the bird just flew out the window and he was gone. That's when it hit me got mad cause I knew I'd been had. And as that bird flew off into the night, he was singing this song. On the road again. Just can't wait to get on the road again. My bird! Life I love is making money with my oh, friends. Oh, yeah. I can't wait to get on the road again. Somebody stop my bird! On the road again. I guess he's winging it. Just can't wait to get on the road again. Anybody got a BB gun? life I love is making money with my friend. And I can't wait to get on the road again. Swinging bird. On the road again. There he goes. Just can't wait to get on. Dennis <laughs> Baricki. Hal Cohen. Thank you, Hal. Barbara Streisand heeft de stem van een zangvogel. En ze zingt er nog over ook. Vreemde Vogels van Laura Lynn is een feestlied dat mensen aanspoort om te accepteren wie ze zijn en zich niet te druk maken over wat anderen denken. aanbevolen. Triple Play. maar het is slechts een zoete droom. Het leven kent minder schroom. De pijn laat nog lang op zich wachten, je wilt ze verzachten. Je probeert jezelf te zijn, geen masker meer. with him. Play. Maak je nergens zorgen over, want elk klein ding komt goed. Een bericht dat Bob Marley ontving van de vogels die zijn veranda in Kingston, Jamaica bezochten. Dat is echt gebeurd, vertelde hij aan het tijdschrift Sounds. Daar haal ik mijn inspiratie vandaan. this morning. rising sun. Cause every little thing is gonna be alright. een vogel van Dana Winner is een klassieker in het genre van de slager en wordt nog steeds door velen gewaardeerd. Neil Young's originele versie van Birds verscheen op zijn album After the Gold Rush uit 1970. Maar Linda Ronstedt geeft het eveneens prachtig weer. Soms is de wereld zo vreed Dan zou ik weg willen zweven Los van die loden planeet, ver van de volken, weg naar de wolken. Vaak is het leven zo zwaar, dan zou ik op willen stijgen. Ver van geweld en gevaar, ver van de mensen, over de grenzen vrij en verheven. Als een vogel zal ik zijn. angstig en moe. Dan zou ik weg willen vliegen. Ergens en ergens naartoe. Niets meer te vrezen. Vrij wil ik wezen. Vrij en verheven. Als een vogel zal ik zijn. seizoenen. Troostvogel van Herman van Veen is een troostrijk lied voor kinderen die verdrietig zijn. Het lied helpt kinderen om hun gevoelens te uiten en te accepteren en geeft kinderen hoop en moed. Wanneer je soms iets naars beleeft, je niet mag uitgaan door de regen slaande ruzie hebt gekregen met iemand waar je veel om geeft. Als speelgoed door een mankement niet meer zo leuk is als tevoren. Je kwartje ergens is verloren. Kortom, als je verdrietig bent, dan komt de vogel met een lied je hoort hem maar je ziet hem niet. En als hij voor je heeft gezongen, vliegt hij weg met jouw verdriet. Dan komt de vogel met een lied. Je hoort hem maar je ziet hem niet. En als hij voor je heeft gezongen, dan vliegt hij weg met jouw verdriet. Zolang er kinderen bestaan is hij ze altijd komen troosten. In Doesburg of in het Verre Oosten, of waar hij ook naartoe moest gaan. De vogel is in al die tijd nog nooit beschreven of geschilderd. Is hij beeldschoon of erg verwilderd? Daarover heerst onzekerheid. In elk geval, hij meent het goed, hoewel door alles wat hij doet, je kans hebt dat je noodgedwongen een tijdje op hem wachten moet. Dan komt de vogel met een lied, je hoort hem maar, je ziet hem niet. En als hij voor je heeft gezongen, dan vliegt hij weg met jouw verdriet. Dan vliegt hij weg met jouw verdriet. Het gaat over het gevoel van gevangenschap en het verlangen naar vrijheid.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 Het is een ode aan de natuur en de schoonheid van het leven. Vogeltje, wat zing je vroeg, is een klassieker die nog steeds tot de verbeelding spreekt. En het werd zelfs een carnavalskraker. Vogeltje, wat zing je vroeg? Is de nacht niet lang genoeg? Nee de nacht is altijd veel te kort Omdat het tegen vieren Zoals morgens tegen vieren Omdat het dan pas echt gezellig wordt Het is gisteren weer eens uit de hand gelopen En kwam het altijd heerlijk onverwacht We zouden eventjes een slokje kopen Maar eventjes dat werd een hele nacht en tegen het ochtendgloren stond die hele zotte troep. Van bassen en tenoren luid te zingen op de stoep. Een agent kwam voorbij. En weet je, weet je, weet je wat hij zei? O, goedje, wat zing je vroeg? morgens tegen vieren, omdat het dan pas echt gezellig wordt. Ik had al vaak gezegd, het wordt een late. Ik had te lang gehoord, de hoogste tijd. Maar al die kreten mochten toch niet baten. Er zaten alweer mensen aan het ontbijt. We zongen voor de laatste maal een carnavalsrefrein. En kwamen de melkboer tegen op het lege stille plein. En die zei, en die zei. Weet je, weet je, weet je wat die zei? En vogeltje, wat zingen is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort. Vandaar de tegen vieren, zo s'morgens tegen vieren. Vandaar het dan pas echt gezellig wordt. Een vogeltje dat zingen vroeg. Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel tegen vieren, gaf ze s'morgens tegen vieren, omdat het dat was echt gezellig Tot volgende week.